Twee uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Pence heeft een aantal campagnebijeenkomsten in Florida en Alabama voor de komende week afgelast. Aanleiding is de nieuwe golf aan coronabesmettingen daar. Pence zal de staten wel bezoeken, maar het Witte Huis zegt dat dat losstaat van de verkiezingscampagne. De vicepresident zal zich laten bijpraten over de lokale gezondheidssituatie en de aanpak van de coronacrisis. Persbureau Reuters meldde gisteren dat het aantal vastgestelde besmettingen in de hele VS is opgelopen tot meer meer dan 2,5 miljoen. In de laatste 24 uur kwamen er 45.000 nieuwe coronagevallen bij. Het hoogste aantal tot nu toe. In sommige staten worden de maatregelen daarom weer aangescherpt. In Zwitserland zijn 300 mensen in quarantaine geplaatst... nadat een bezoeker van een nachtclub waar zij geweest waren... positief testte op het coronavirus. Daarna bleken vijf andere bezoekers van de club in Zurich ook besmet. Zwitserse nachtclubs mogen weer open... maar moeten wel de gegevens van het uitgaanspubliek noteren. Een internationale donorconferentie ter bestrijding van het coronavirus heeft ruim 6 miljard euro opgeleverd. Het grootste deel, bijna 5 miljard, komt van de Europese Commissie... die die conferentie samen met het burgerplatform Global Citizen organiseerde. Het geld wordt gebruikt voor coronatests, voor behandelingen en het onderzoek naar vaccins. Naast de online conferentie was er ook een benefietconcert met optredens van onder andere Miley Cyrus en Shakira. Het Rotterdamse kunstcentrum Witte de Wit heeft met onmiddellijke ingang afstand gedaan van zijn naam. De letters zijn van het pand aan de Witte de Witstraat gehaald en ook op sociale media is het centrum nu naamloos. In 2017 kondigde het centrum al aan dat het van naam zou veranderen, omdat de 17e eeuwse vlootvoogd Witte de Wit met koloniale uitbuiting verbonden is.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 Please enjoy your experience. You get up. You go to work, you go home. You get up, you go to work, you go home. You get up, you go to work, you go home. It's Friday, it's payday. It's Friday, it's payday. You got an expectation of what's going to happen in your life. I'm so confused. I'm so confused. The beautiful ones, you always seem to lose. The beautiful ones, you always seem to lose. Welcome to the Dawn. You've just accessed the Now experience.